Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na urenlang overleg in het Katshuis zijn de leiders van de coalitiepartijen en premier Schoof het eens geworden over het asielbeleid. Over de inhoud wilden de betrokkenen nog niets kwijt. De komende ochtend zal er in de ministerraad een formeel besluit over worden genomen. Om de asielinstroom snel te beperken zal er geen noodrecht worden ingezet... wat met name de PVV wel graag wilde. In plaats daarvan komt het kabinet met een spoedwet... met vergaande maatregelen die ter goedkeuring aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd. PVV en NSC, die het verst uiteen lagen... waren het hier eerder deze week al over eens geworden. Coalitiepartners VVD en BBB zijn er nu ook mee akkoord... maar de details zijn nog niet bekend. Het Israëlische leger heeft een grote aanval uitgevoerd op het westen van vluchtelingenstad Jabalia in het noorden van de Gazastrook. Verschillende flatgebouwen zijn vernietigd, waarbij veel slachtoffers zijn gevallen, melden de hulpdiensten in Gaza. Reddingswerkers kunnen nog niet op de plek van de aanval komen. Jabalia is het middelpunt geworden van het Israëlische offensief in Noord-Gaza. Israël heeft inwoners gesommeerd te evacueren... maar Palestijnen die probeerden te vluchten zeggen dat ze zijn beschoten. Russische president Poetin ontkent niet dat er Noord-Koreaanse militairen zijn in Rusland. Tot nu toe deed Moskou de beweringen af als nepnieuws. Afgelopen dag werd Poetin daarna gevraagd op de BRICS-top in zijn land. En zei hij, de militaire samenwerking met Noord-Korea zijn onze zaken. Oekraïne zegt dat er inmiddels 12.000 Noord-Koreaanse militairen in Rusland zijn. De eerste troepen zouden al in de regio Koersk zijn ingezet, waar Oekraïne een gebied bezet houdt. Het weer.